en lacht naar mij, ja dan denk ik steeds weer. Wat een prachtige dag. Zeg opa, zie jij die vogel in de lucht? Hij zoekt weer. De kleuren van de regenboog, een eerste zonnestraal en lachende gezichten van mensen allemaal. Ik vraag hoe gaat het ermee? En ik geef ze een er bestaat ineens geen grens, er bestaat ineens geen land dan jij en ik. Hier samen op een bank, dat ik kijken kan en in leef. Duizendmaal dank, ja dan denk ik steeds weer. Wat een pracht ja dan denk ik steeds weer, wat een prachtige dag.